Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Syrië resident Assad heeft gezegd dat het leger en de politie alle operaties tegen demonstranten hebben beëindigd. Hij deed dat tegen VN-chef Ban Ki-moon, die hem had gebeld over het buitensporige geweld van de afgelopen dagen. Zo vielen in de havenstad Latakia tientallen doden bij beschietingen door tanks en marineschepen. Naar het geweld van de afgelopen maanden in Syrië komt mogelijk een onderzoek van het internationaal strafhof. PVV'er Daniel van der Stoep stapt uit het Europarlement. In een persverklaring zegt hij dat hij gisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol. Er waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. Van der Stoep zat twee jaar in het Europarlement. PVV-leider Wilders zegt dat hij de beslissing van Van der Stoep respecteert. In Madrid zijn protesten tegen het bezoek van paus Benedictus aan Spanje dat vandaag begint grimmig verlopen. Er waren duizenden mensen naar het centrale plein gegaan. Ze vinden dat Spanje zich de hoge kosten van het pausbezoek niet kan permitteren gezien de economische crisis. De betoging begon rustig, maar later raakte de politie slaags met de actievoerders. Zeker zes mensen werden opgepakt. Shell zegt dat er vrijwel geen olie meer stroomt uit het lek in een olieleiding in de Noordzee. Wel zegt de oliemaatschappij dat het lek op een lastige plaats zit. Het olielek werd een week geleden ontdekt. Inmiddels is een hoeveelheid van 1300 vaten in zee gestroomd. De gevolgen lijken mee te vallen. Na overleg met de Schotse regering heeft Shell meer openheid beloofd over het lek. Nog dit jaar wordt de 7 miljardste aardbewoner geboren. Dat staat in een rapport van een Frans onderzoeksbureau. De bevolkingsgroei komt vooral voor rekening van Afrika, waar vrouwen gemiddeld vijf kinderen krijgen. Pas tegen het eind van de eeuw zal de groei afvlakken en dan wonen er een kleine 10 miljard mensen op aarde. Het weer, eerst wat zon, later bewolking en buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Maximaal 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOI. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij een eh, overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Het KOPD staat vandaag langs de eh, A20 te controleren. Tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. En langs de A32 tussen Heerenveen en Meppel. Allemaal in beide richtingen.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 have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good yeah. I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah. That's the crew that I'm whipping on the rise to the top.